En die handel liep zo goed omdat de stad goede banden had met handelscompagnieën. Daarvoor zegt de burgemeester nu sorry. We sluiten onze ogen niet langer voor de betrokkenheid van onze voorgangers bij slavernij en kolonialisme. Voor hun bieden wij onze oprechte excuses aan. Amsterdam zei vorig jaar al sorry voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Ook voor kinderen tussen 5 en 11 jaar moet, als zij dat willen, een coronaprik beschikbaar komen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Meestal zijn hun klachten licht, maar sommige kinderen krijgen het wel zwaar te pakken. Met een prik wordt die kans kleiner. Minister De Jonge moet nog bepalen of hij het advies overneemt. Meestal doet hij dat wel. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De directie kondigde de verhuizing naar Londen vorige maand al aan. Maar de aandeelhouders moesten er nog over stemmen. De reden is waarschijnlijk dat ons land grote bedrijven meer belasting laat betalen. Eerder haalde Unilever om die reden zijn hoofdkantoor al weg uit Nederland. En goed nieuws voor pakketbezorgers van DHL. Het bedrijf gaat extra gewerkte uren aan jonge medewerkers toch uitbetalen. Twee weken geleden bleek uit onderzoek van RTVO's dat jonge bezorgers niet betaald kregen... als ze bijvoorbeeld hun bus inpakten of even niks te doen hadden tijdens hun dienst. DHL kreeg veel kritiek en heeft dus dingen veranderd, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. De media-aandacht heeft geholpen, zo laten de bezorgers ons weten. Ze krijgen bijvoorbeeld hun extra uren, zoals storingen, nu wel uitbetaald... terwijl dat dus eerst niet zo was. En daarnaast is er ook iemand vanuit het landelijke hoofdkantoor van DHL... op bezoek geweest in Oldenzaal om het samen met de bezorgers over de misstanden te hebben. Of de bezorgers de niet betaalde uren van afgelopen jaar ook... met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen, is nog niet bekend. Heb ik het weer nog. In het zuiden heb je kans op regen en af en toe natte sneeuw. In het noorden schijnt de zon. Het is waterkoud rond de 4 graden. Dit weekend blijft het droog en is het net ietsje warm.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 tonight. Put love, under the tree. Everybody around the world, wherever you may be, don't, forget, the love under the Christmas tree. and the world could always be a holiday, just a holiday. And don't, don't forget, forget the love, love under the Christmas tree.